Vijf uur. moet met het NWS-journaal. Ondanks de coronacrisis gaat de internationale drugshandel onverminderd door... zegt de Rotterdamse politiechef Westerbeek in het AD. Volgens hem passen de criminelen zich wel razendsnel aan. Zo is er in de Rotterdamse haven al een partij cocaïne gevonden... in een lading met medische hulpgoederen. Verder dealen drugscouriers vaker op parkeerplaatsen van supermarkten of bouwmarkten omdat het op andere plekken op straat nu te rustig is om onopvallend te werk te gaan. Wereldwijd zijn nu ruim 3 miljoen mensen besmet met het coronavirus. De VS is het land met de meeste geregistreerde besmettingen, bijna 1 miljoen. Daarna volgen Spanje en Italië. In Italië zijn in verhouding tot de totale bevolking de meeste doden gevallen, bijna 27.000. Veel Nieuw-Zeelanders zijn vanochtend al vroeg naar een fastfoodrestaurant gegaan... nu het afhalen van eten weer is toegestaan. Bij sommige restaurants stonden al diep in de nacht rijen auto's voor de drive-in, nog uren voor opening. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern kondigde de versoepeling van de coronamaatregelen gisteren aan. Naast restaurants mogen ook sommige winkels weer open en beginnen de scholen deels weer. De Nederlandse zakenman Tide Herma is overleden, 99 jaar oud. Hij was in 1975 ruim een maand voor Pagina Nieuws toen hij in Ierland, waar hij werkte voor een dochterbedrijf van AXO, werd ontvoerd en vastgehouden door een afsplitsing van de IRA. De ontvoerders eisten de vrijlating van drie leden van de IRA. Na een dagenlange belegering door de politie gaven ze zich over en kwam Herma vrij. Terug in Nederland was Tide Herma onder meer nog directeur van het Rode Kruis... en hij was interim manager bij omroeporganisatie Veronica. Het weer nog vannacht vanuit het zuiden meer bewolking. Het koelt af naar 5 tot 9 graden. Overdag op steeds meer plaatsen regen. Dan is het 12 tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en niet veel warmer dan zo'n 16 graden.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 Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. from around the world, 24 hours a day.